Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Examenleerlingen zijn nu al zenuwachtig... terwijl de eindexamens nog lang niet zijn begonnen. Ze maken zich grote zorgen over hun leerachterstand... die ze in de coronajaren hebben opgelopen. Ze weten al dat examenregels dit jaar niet worden versoepeld. Dat is geen goede zaak, zegt scholierenorganisatie LAX. Deze leerlingen hebben misschien wel als een van de meeste... Eh, de minst beste les gehad... met de meeste eh, eh, thuisles en dergelijke. Ehm, en moeten dit jaar toch examen doen. Geef ze daarom een extra herkansing... en een spreiding over twee tijdvakken als mogelijkheid. Vooral VMBO-leerlingen maken zich zorgen. Zij hebben vanaf jaar 1 te maken gehad met coronamaatregelen en moeten nu volle bak het examen in volgens de normale regels. In Duitsland heeft de politie drie Nederlanders opgepakt. Die worden verdacht van een plofkraak in de buurt van Keulen. De verdachten gingen er vandoor in een auto. De politie zette er achtervolging in. En toen de plofkrakers dat door hadden, verblinden ze de agenten met een laserpen. Uiteindelijk reden de Nederlanders zich vast in een doodlopende straat. Daarna renden ze gauw een bos in en konden ze alsnog worden opgepakt. De fractieleider van de Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand... komt vandaag weer terug in de Tweede Kamer. Ze zat sinds oktober overwerkt thuis. Ze zegt dat ze nu genoeg geleerd heeft over hoe ze haar grenzen beter kan bewaken. En de Haagse Hogeschool gaat samen met gemeenten vier jaar lang oplossingen bedenken... om sekswerkers als echte ZZP'ers te behandelen. Sekswerker is een legaal beroep. Het zijn ondernemers en ze betalen belasting. Toch hebben ze niet dezelfde rechten als andere ondernemers, zegt deze onderzoeker. Een uh, sekswerker kan geen bankrekening openen. Sekswerker kan geen eh, hypotheek afsluiten. Ehm, daardoor worden ze vaak gedwongen om eh, onder te huren. Dat is nou juist niet de bedoeling, want we wilden de sekswerkbranche uit de criminaliteit halen. De positie van sekswerkers moet beter worden... omdat het beroep nog steeds een negatief imago heeft. En het weer nog. Het is grijs en op veel plaatsen valt er vandaag ook lange tijd regen.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 A22 Beverwijk-Velzen tussen de knooppunten Beverwijk en IJmuiden 10 minuten extra. A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Eemnes 10 minuten vertraging. En een stukje verderop tussen Hilversum en knooppunt Lunette ben je ook weer 10 minuten langer onderweg. De N197 Heemskerk richting Beverwijk tussen de Plesmanweg en de aansluiting met de A22 3 kilometer.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 working hard, but will you always stay someone else's dream of who you are? Do what's good for you, or you down, ease on down the road. Ta-da. Come on, Dorothy. Don't you carry nothing that might be a load?